Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na het vliegtuigongeluk in Zuid-Korea blijft oplopen. Het staat nu op 167. Een passagiersvliegtuig van de maatschappij Jeju Air kwam uit Bangkok... en raakte tijdens de landing in de stad Muan van de baan... botste tegen een muur en vloog in brand. Op beelden is te zien dat het landingsgestel niet was uitgeklapt. De verkeersleiding had een waarschuwing gestuurd over vogels in de omgeving. Kort daarna verstuurden de piloten een noodsignaal. Aan boord van de Boeing 737-800 waren 181 mensen. Twee bemanningsleden zouden zijn gered. Gevreesd wordt dat alle andere inzittenden de crash niet hebben, over, niet hebben over overleefd. In Georgië is de nieuwe president Kavelashvili beëdigd. Zijn voorganger, Zurabishvili heeft het presidentieel paleis verlaten... al beschouwt zij zichzelf nog steeds als de wettige president. Ze zegt dat Kavelashvili zijn benoeming dankt aan fraude... bij de parlementsverkiezingen eind oktober waarbij de pro-Russische regeringspartij Georgische Droom onverwacht als winnaar uit de bus kwam. Ook onafhankelijke waarnemers vermoeden dat er sprake was van fraude. De nieuwe president Kavelashvili werd twee weken geleden gekozen door een college van parlementariërs... waarvan de meerderheid bestond uit leden van Georgische Droom. Voor de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg is ruim 600.000 euro opgehaald. De Duitse stad bekijkt later hoe dat geld wordt verdeeld. Vorige week reed een automobilist in op een drukbezochte kerstmarkt in Maagdenburg. Vijf mensen kwamen om het leven, meer dan 200 mensen raakten gewond. Kort na de aanslag werd een man uit saudi arabië opgepakt. De Duitse autoriteiten hebben nog niets gedeeld over een mogelijk motief voor de aanslag. Het weer, vooral in het binnenland eerst op veel plaatsen mist. Verder bewolkt en hier en daar wat motregen. De zuidwestenwind neemt geleidelijk in kracht toe tot matig en vrij krachtig aan zee. Het wordt 2 à 3 graden in het oosten tot 8 graden aan de kust. Morgen bewolkt en zo nu en dan wat motregen.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 Welkom bij ZFM Jazz op zondag. Een van de langst lopende programma's van eh, ZFM Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd. Twee uur lang jazz. Peter den Boer is de samensteller en de presentator. Eh, onderwerp. De rode draad, kerst en eindejaarsmuziek. Want eh, het zal toch niet zo zijn dat er honderdduizenden mensen prachtige kerstplaten gemaakt hebben en dat we die alleen maar draaien op kerstdag of de, de twee dagen ervoor. We hebben een maand lang eh, allemaal kerstmuziek gehoord. Commerciële kerstmuziek op allerlei zenders. En ik ga vandaag, omdat het gewoon nog in de kerstweek is... pareltjes draaien uit de commerciële, zogeheten, oh, uit de, uit de, de platenkast met jazzartiesten die bijzondere jazzmuziek maken. Onderwerp, ander onderwerp, commercie in de jazz. Eh, om brood te verdienen moeten uh, muzikanten ook eh, dingen doen in de commercie. Ja, dat kan ook. En ik ga ook nog een itemje besteden aan de vergeten muziek van de Ramblers... en niet de leuke liedjes zoals Wie is Loesje. Maar instrumentaal muziek en laten horen hoe fantastisch ze eigenlijk waren. Nou! Genoeg te doen, twee uur lang. Jazz op zondag. Mulder en Mulder openen dit programma. All the rest of my day is positively I'm a regular monster. How do you like your eggs in the morning? I like mine be almost bliss just as long as I get my kiss. Ja, en zoals ik eh, dit programma altijd start met een legendarische trio Mulder en Mulder... Eh, heb ik op de draaitafel een cd die ze destijds gemaakt hebben... Met eh, onder meer Jules Hagens, de zanger. En eh, van die cd laat ik horen... Baby, it's cold outside. Vivian Mulder en Jules Hagens. I really can't stay. But baby, it's cold outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been. Been hoping that you drop so in. So very nice. I'll hold your hands. They're just like my mother will start to worry. Beautiful, what's your and hurry? father will be pacing the floor. Listen to the fireplace. So really, I'd better scurry. Beautiful please don't Well, hurry. maybe just a half a drink more Put some records on while I pour The neighbors might think But baby, it's bad out there Say, what's this No drink? caps to be had out there I wish I knew how Your eyes are like starlight to now break the spell I'll take your hat Your hair looks I swell I ought to say no, no, no Mind so. if I am moving close. At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my I really pride? can't stay. Oh, baby, don't hold out. Oh, baby, it's cold outside. I simply must go. Baby, it's cold out there.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 Least there will be plenty in plan. If you got pneumonia and I, I really Get over that old doubt. Maybe it's cold outside. Maybe it's cold. keep me warm. I can't remember a worse December. Just watch those icicles fall. What do I care if icicles fall? love. I need no overcoat. I'm burning with love. My heart's on fire. The flame grows higher. So I will weather the storm. What do I care? How much it may storm? Billy Holiday, I've Got My Love To Keep Me Warm. Dat zijn allemaal opbeurende woorden in deze kille dagen. Ik heb op de draaitafel een cd uit uh, 1986, 83 zelfs. Eh, een fantastisch begeleidingsorkest bestaande uit Frits Landersbergen, vibrafoon, Frans Bouwmeester de steady man op de contrabas... Cor piano, Bernard Berghout op de klarinet... en Hans Dekker op het slagwerk. En die gaan begeleiden een dame die eh, twee weken geleden nog in het Concertgebouw stond... op haar 83ste. En het klonk als een klok. En dan heb ik het over Madeleine Bell... En we gaan luisteren naar een prachtige klassieker. Am I Blue? just a woman, a lonely woman, waiting on a weary shore. I'm just a woman who's only human, the kind you'd feel sorry for. Well, I woke up one morning round about dawn and without a warning I found him gone why did he do it how could it niks meer aan toe. Am I Blue, Madeleine Bell. Het volgende onderwerpje in eh, deze uitzending van eh, Jazz op zondag... is eh, de commercie in de jazz. En met name de kerstplaten. Daar begin ik dan althans mee. Elk zichzelf respecterende artiest heeft wel een eh, kerstcd gemaakt. In welk genre ze ook waren, of eh, uit, in welke, welke hoek ze ook speelden. Er moest en zou altijd wel van eh, al die artiesten een kerstplaat komen. Country, de blues, de pop. Maar ook heel veel jazzmuzikanten hebben kerstmuziek opgenomen. Dat was een soort ongeschreven wet. Als je goed was, dan ging je dat doen zo ook eh, de vocale jazz die niet zo vaak aan bod komt als uh, barbershop of als uh, meerstemmig groepje. En in dat kader is het interessant om te luisteren naar de Deep River Quartet. Een Nederlandse groep van hoog niveau die een aantal jaar geleden plotseling ophield door het overlijden van de tenorzanger en eh, muzikale leider Dick Rietveld. Ik heb eh, twee voorbeelden van kerststukken. Het eerste is een heel mooi meerstemmig. Fantastisch zong. Het waren allemaal gescholden stemmen. Oh Little Town of Bethlehem. Oh. till we see the light above thy deep and dreamless sleep, the silent star. the silent star go by. Yet in thy dark street shineth the us, we pray. Cast out our sins and enter in. Be born of us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell. Oh, come to us abide with us. Oh. niks te veel gezegd. Mooie stemmenverhouding, mooi opgenomen. En allemaal klinkend als een klok. Waarbij ook nog eh, twee van de vier zichzelf begeleiden. Ik laat nog één stukje horen. En dat is een eh, klassieker. Die is door velen opgenomen. Maar ieder op zijn manier, zoals ik al zei. En dat is eh, Blue Christmas. Wederom de Deep River Quartet. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't mean a thing if you're not here with me, I'll have a blue Christmas, most certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing alright with your Christmas of white. But I'll have a blue, blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue, even thinking about you. I like to see decorations of red on a green Christmas tree. But they won't mean a thing if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, most certain. And when that blue heartache starts hurting, You'll be doing alright with your Christmas all white, but I'll have a blue, blue Christmas. Yes, I'll have a blue Christmas. commerciële jazz. Eh, sommige mensen halen hun neus daarvoor op. Wat natuurlijk niet, mijn inziens, altijd terecht is. Eh, welk liedje je ook eh, speelt. Als je dat via een zogenaamde jazzopvatting speelt. Dan is daar niks mis mee. Want je hebt natuurlijk, om het in grote lijnen te zeggen... de originele speciaal gecomponeerde jazz-songs en jazzstukken. Maar het merendeel zijn allemaal stukken die eh, ooit ergens anders vandaan komen... en die dan verjest tussen aanhalingstekens zijn. Een voorbeeld daarvan is een eh, cd van de Dutch Winkelers Band... en die is genaamd Hit Souvenirs. En daar staan alleen maar commerciële stukken op... Ehm, eh, die door de, de swing in de jaren 60, toen was het heel populair. Toen moest ook brood op de plank komen. Dus toen dachten ze, we gaan gewoon meedoen met eh, stukjes. Eh, Dominique staat er op Blueberry Hill. Het thema van Bonanza. Bij Mebis Shane. Walk in the Black voor Marina. Nou, je, te veel om op te noemen. Ehm, een voorbeeld van een stukje wat natuurlijk weer wel heel mooi gespeeld wordt. Dat is eh, een stuk uit de Jantjes, die jaren 30, in 61 opgenomen. En ehm, de titel is Omdat ik zoveel van je hou. En zij hebben dat genoemd Old Amsterdam. Oscar Klein op de trompet. Dick Kaart, trombone. Peter Schilper, klarinet. Arie Lichthart, gitaar. Bob van Over op de bas. En Louis de Lucenet op het slagwerk. Música even eh, het verschil in subtiliteit te laten horen. Nog één stukje van deze cd. En dat, daar hoor je hoe ongelooflijk strak de gitaar en de bas zorgen voor een, een waanzinnige swing sound.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 Eh, hele goede zanger. Nooit echt heel bekend geworden internationaal. Maar wel veel mooie dingen achtergelaten. De Ramblers ga ik het over hebben. Daar hebben vele mensen, heb ik eh, ondervonden... Eh, zo links en rechts herinneringen als een, uh, een, orkest... die Nederlandse liedjes zelf maakte... en waarvan er veel zijn blijven hangen. Wat ze evenwel ook konden... is uh, hele mooie ingetogen instrumentale stukken... knappe stukken doen... die eh, in een bezetting van tien of elf man... altijd klonken alsof het een gigantische big band was. Wanneer ooit een Nederlands orkest tot de verbeelding van vele generaties heeft gesproken... dan zijn dat de Remblers geweest geweest, de oude Remmers, Want tot op eh, de dag van vandaag zijn ze nog steeds springlevend. Uiteraard in verschillende bezettingen. Veranderende repertoires, maar toch. Vanaf het eerste optreden van de band in september 26 in Amsterdam... tot heden hebben ze geschiedenis geschreven... Eh, waarvan 38 jaar lang onder leiding van Theo de Masman. Ik ga laten horen in dit programma ZFM op, John, op zondag. ZFM Jazz op zondag zelfs. Eh, een stuk Meditation destijds opgenomen in 1935. En als gast hadden ze de beroemde Amerikaanse tenorsaxofonist Coleman Hawkins. En als eh, speciale gast hadden ze Coleman Hawkins zo weggelopen uit het orkest van eh, Duke Ellington. Nog een stukje van de Ramblers, de Broadway Shuffle. En daar kun je goed horen hoe ze met z'n elfen... onwaarschijnlijk ingetogen, swingend, strak en gedisciplineerd spelen. En het stuk heet Broadway Shuffle. Thank you. gedisciplineerd orkest gesproken. Count Basie, die gaat op het volgende stuk dat op de draaitafel ligt... Frank Sinatra begeleiden. Sinatra heeft heel veel opgenomen met het orkest van Nelson Riddle... maar maakte soms uitstapjes. En in dit geval hebben we een live opname. Sinatra at the Sands with Count Basie and his orchestra. En allemaal gearrangeerd ja, door Quincy Jones. Als je geld hebt en je pakt het goed aan, dan werpt dat zijn vruchten af. Luister naar eh, de subtiliteit en de uitbundigheid van het orkest van Count Basie... met uh, meneer Frank Sinatra en het stuk One for My Baby and One for the Road. That's by the late Victor Young. This is the part in the program where we sing a drunk song. Drunk songs are usually done in small bars and bistros in the wee hours of the morning. Usually talked or sung by a fellow who's got problems, like uh, his broad flew to coop. with another guy and all the bread. So if you will, uh, if you will assume the position of a bartender. It's the way these guys behave. It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. Set 'em up, Joe. I got a little story I think you should know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby. another one for the road. I know the routine. Put another quarter in the machine. I feel kind of bad. Can't you make the music easy and sad? I could tell you a lot, but it's not in a gentleman's code. Just make it one for my baby. one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I got a lot of things I'd like to say. And if I'm gloomy, please listen to me till it's tucked away. Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. Anyway, thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending in your ear. But this torch that I found, it's gotta be drowned, or it's gonna explode. Make it one for my baby. and another for the road. meneer Sinatra... gaan we naar de instrumentale muziek Sonny Stitt. Een van de eh, Amerikaanse jazz-saxofonisten die veel betekend hebben. hij behoorde tot de bebop-muzikanten. was zeer productief. 200, eh, meer dan 100 albums op zijn naam. En zijn bijnaam was The Lone Wolf vanwege zijn aanhoudende reizen en zijn toewijding aan de jazz. En we gaan luisteren naar Sonny Stitt in een prachtige ballad. Eh, hij op Alt sax Walter Davis piano, George Duvivier dus komen we heel vaak tegen op de contrabas en Jimmy Kop op het slagwerk. En het stuk heet At Last. Ja, maar dat is eh, natuurlijk wel uh, andere koek. We gaan wel luisteren naar Sonny en niet nog eens naar meneer Sinatra. Sony Stit En het eerste uur, het eerste uur FM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Zit er alweer bijna op. Na de break eh, is er nog een uur. En dat gaan we vullen met de mooiste dingen. En we horen nu al... Eh, <laughs> we horen nu al het orkest van Frits Katé en de Dutch Dixieland All Stars...